30 cent, daar ga je toch wel, denk ik, dubbel over nadenken. Ik ga ze niet inleveren, snap je? Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Tuurlijk lijkt het weinig, maar als je een paar flesjes hebt, dan maakt het wel een heel groot verschil. Drie flesjes zit al bijna tegen een euro aan. Dat is wel een nieuw flesje drinken, dus... Eh. Ja, maar ik heb tas vol kan ik er gewoon later kopen. <laughs> producenten kunnen kiezen of een verhoging van het statiegeld of een retourbonus. Dan krijg je 15 cent extra terug bij het inleveren. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete die kan oplopen tot 21 miljoen euro. ProRail heeft het maximaal aantal storingen dat ze jaarlijks mogen hebben bereikt. Daar hebben ze afspraken over met de overheid. 520 storingen is het maximum en daar zit ProRail al aan. Onder meer door een tekort aan monteurs. Bij een oefening van duikers van de brandweer in Spaarndam in Noord-Holland is een lichaam gevonden. De brandweerduikers waren op zoek naar een pop die voor de oefening in het water was gelegd. Maar in plaats daarvan vonden ze een lichaam. De politie doet forensisch onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. En dierenbeschermers maken zich zorgen over een dolfijn die rondzwemt in Venetië. Sinds de zomer komt de dolfijn die de naam Mimmo heeft gekregen af en aan in de kanalen van de Noord-Italiaanse stad. Toeristen vinden de rondspringende dolfijn prachtig, maar experts zijn bezorgd over de gezondheid van Mimmo. Het dier heeft verschillende wonden en de drukte van alle boten kan voor veel stress zorgen. Het weer tot slot. Vanavond droogt het even op, maar daarna zijn er weer buien. Morgen kan er in het oosten ook nog hagel of natte sneeuw vallen en het wordt een graad of 6. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog 120 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden en Knoop het Nes een kwartier op onthoud. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort en Knoop het Nes drie kwartier extra reistijd. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het verkeer moet over de parallelrijbaan. Op de A7 Horen richting Heerenveen op de afsluitdijk een half uur vertraging. Daar stond een vrachtwagen in brand. De andere kant op is de rijbaan nog dicht. Op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam Zuidoost en Alsmeer 10 minuten vertraging.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 Met nummers die stuk voor stuk een verhaal vertellen of de sfeer van het Amerikaanse zuiden oproepen. Ik trapte af met een eerbetoon aan Merle Haggard door Willie Nelson. Het nieuwe album Working Man, Willie Sings Merle, voelt als een muzikaal thuiskomen bij twee grootheden in één stem samengebracht. Okie from Muskogee was de eerste song. Nu een stevige swingende ode aan de werkende Amerikaan. Waarop Nelson zijn ongepolijste charme de hoofdrol laat spelen. Met tot slot zijn uitvoering van Tonight the Bottle Let Me Down. tavern, I sang a little bit of him, working man blues. I keep my nose on the grindstone, and work hard every day. I get a little tired on the weekend, after I draw my pay, but I go back to work every day. Come Monday morning, I'm right. aanbevolen. favoriete album van de maand. Dit is een vrolijke western swing song van het nieuwe album All Had. Joshua Hadley schreef het lied de avond voordat hij het opnam. Het klinkt als een spontane ode aan comfortabel ontbijten, na nacht doorhalen. Hadley's stijl haalt als geen ander de traditionele sfeer naar het heden. puts a smile on every face. Roll that flour, knead that dough, roll them on out, don't you roll so slow. Eat them with butter, eat them with jam, fresh hot biscuits made by hand. I don't need no candy games, just fresh hot biscuits made by hand. Roll that flour, knead that dough, roll them all out, don't you roll so slow. Eat them with butter, eat them with jam, fresh hot biscuits made by hand. Just roll that flour, knead that dough, roll them all out, don't you roll so slow. Eat them with butter, eat them with jam, fresh hot biscuits made by hand. ode aan de krachtige vrouwen uit het Wilde Westen. Op het album True Women, True West brengt Rick Kennernecht vergeten verhalen van vrouwelijke helden en pioniers terug tot leven in toegankelijke Americana-stijl. De song The Cowgirl Who Shook the West wordt gezongen door een dame en de naam van haar is niet terug te vinden op het album. van deze week. Margarita viel werd onsterfelijk als zomerse klassieker over het vergeten van de dagelijkse zorg en luie dagen. Een stijl waar Jimmy Buffett zijn handelsmerk van maakte. sponge cake Watching the sun bake those tourists covered with oil Strumming my six string On my front porch swing Smell of shrimp, there beginning to boil Wasting away nothing to show but this brand new tattoo But it's a real beauty A Mexican cutie How it got here I frozen concoction that Beautiful Strangers kreeg door Mavis Staples een heel eigen lading. Haar uitvoering is door haar unieke stem en soulvolle interpretatie een reflectie op hoop en menselijkheid, zeer passend in deze tijd. there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to you. If you ever hear that crying in the distance, like some siren. van de maand. Opgericht in 1966 bracht deze band een enorme vernieuwing in country rock. Dance Little Jean bereikte de top 10 in de Amerikaanse country charts. De Nitty Gritty Dirt Band weet in drie minuten een heel leven van twijfel en hoop samen te vatten. And I wished I could have told the bride and groom Just what I think of marriage And what's in store after their honeymoon And I was grumbling to the dancers About how men and women ought to live apart how promise never made cannot be broken and can never break a heart. Then suddenly, from out of nowhere, a little girl came dancing across the floor. And all her crinolines were billowing beneath the skirt of calico that she wore oh, what a joy fell on the honored guests As each one of them was drawn into her dream And they laughed and stamped, clapped their hands And hollered at her dance, little Jean And they said, dance little Jean, this day is for you. Two people you love stood up to say I do. That's little Jean, a prayer that she had was answered today. Your mama's marrying your dad. Well, my cynical heart just melted Cause I figured what this get-together meant of tears and sad confusion that the little girl had spent. And it told the man to pack it up by the time the couple cut the cake. But we played as long as they stayed for love and laughs, the little genie said. And we played dance, little genie this day is for you Two people you love Stood up, to say I do Dance, little Jean A prayer that you had Was answered today Your mama's marrying your dad It was answered today Your mama's marrying your dad combineert Annie Bosco's frisse stemgeluid met Dwight Jokums herkenbare twing. Het is een moderne California country track over liefdesperikelen, speels, uptempo en met de tijdloze showverleid van Jokum. know country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Vanuit ons land levert Danny Vera altijd muziek met Amerikaanse allure. Sound of Long Ago ademt weemoed en roept beelden op van eindeloze highways, verloren tijden en nostalgie. uit eigen land. Hilde Vos ontroert door kwetsbaarheid te koppelen aan veerkracht. Deze song is een intieme, kwetsbare, maar hoopvolle ballad over verlies en de kracht van herinnering. Hilde koppelt Drentse nuchterheid aan Nashville klanken, wat haar unieke stem binnen het Nederlands-Amerikanen circuit verklaart. my grandma by their side Cause she Spaanse-Amerikanen zong vol energie en gemeenschap. De band schreef, voor ons betekent muziek liefde en dat delen we graag. We willen anderen met onze blijheid besmetten. Mannen met baarden zijn vrienden voor altijd. On the first day we met, we became friends. We driving down the railroad track. The life was easy, life was kind, underneath that blue, blue sky. In dreams we Je country uit eigen land. Rodney Crowell blikt hier hoopvol terug op jeugd en het zuiden van de Verenigde Staten. Louisiana, Sunshine Feeling OK ademt nostalgie en wordt gekenmerkt door Crowell's scherpe pen en het rauwe randje in zijn stem. the whole het favoriete album van de maand. Vanaf All Head, een album bomvol traditie en speelsheid. Clueless laat Joshua Hadley's tonk in cheek songwriting horen en zijn diepe verbondenheid met de country-traditie. Dit was het eerste uur met een rijke schakering aan klassiekers en nieuwkomers.